12 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Na het ziekenhuispersoneel en de leraren worden mantelzorgers mogelijk de volgende groep... die in aanmerking komt voor een coronatest. Dat heeft minister De Jonge gezegd in het Kamerdebat over de coronacrisis. De Jonge is voorzichtig om nieuwe groepen toe te voegen... omdat het onzeker is of er voldoende testcapaciteit zal zijn. Maar als het kan, dan komen de mantelzorgers als eerste aan de beurt, al dus De Jonge. Premier Rutte noemt de datum van 20 mei voor verdere versoepeling van de coronamaatregelen niet heilig. Zo zou het kunnen dat bijvoorbeeld kappers al eerder met mondkapjes aan de slag gaan. Dat wordt nu onderzocht. Maar voor de horeca ziet Rutte nog geen enkele mogelijkheid. Verschillende partijen hadden daar wel om gevraagd, maar volgens Rutte is het een risico als het drukker wordt op straat. De meeste basisschoolleraren zijn blij dat ze vanaf 11 mei weer les kunnen geven. In een peiling van het lerarencollectief onder 9000 leerkrachten zegt 64% positief te zijn, 27% is negatief en 10% weet het nog niet. De bezwaren komen onder meer van leerkrachten die zwanger zijn of op eh, leeftijd of die een partner hebben met een zwakke gezondheid. De grote natuurbrand in de Deurnse Peel in Brabant heeft al zeker 400 van de 1000 hectare verwoest. Volgens de brandweer is het de grootste brand in Nederland in 40 jaar. Ook in het Limburgse natuurpark de Mijnweg woedt nog steeds brand. Door koolmonoxidegevaar mogen de ruim 4000 geëvacueerde inwoners van Herkenbos nog niet terug naar huis. Veel scholieren kunnen niet goed lezen om volledig mee te draaien en te kunnen draaien in de maatschappij. In een rapport van de onderwijsinspectie staat dat van alle 15-jarige scholieren bijna 25% de strekking van een tekst niet begrijpt. In 2003 was dat nog maar 11%. Nederland scoort daarmee slechter dan veel andere landen. En dan het weer. De wind gaat liggen. Minima vannacht tussen 6 en 10 graden. Morgen veel zon en 20 tot 23 graden. Later meer sluierwolken en aan de kust steekt dan een koude zeewind op.